Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De toren van de monumentale Laurentiuskerk in Weesp is door een felle brand deels ingestort. Van de 25 meter hoge toren is de bovenste 8 meter naar beneden gekomen. Voordat dat gebeurde zijn omwonenden uit hun huizen gehaald. Zijn voor zover bekend geen gewonden. Hoe de brand in de Laurentiuskerk in Weesp kon ontstaan is nog niet bekend. De pilotenvakbond VNV noemt het onbegrijpelijk dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima met Emirates naar Australië zijn gevlogen en niet met de KLM of Air France. Emirates krijgt volgens de pilotenbond enorme staatssubsidies om Europese maatschappijen zoals de KLM te beconcurreren. De VNV wijst erop dat de koning wel bij de KLM uren mag maken om zijn brevet te houden. De politie onderzoekt de dood van een baby in een huis in het Brabantse Kuik. Het is nog onduidelijk waardoor het kind is gestorven, maar de omstandigheden geven aanleiding voor het onderzoek, zegt de politie. In het huis waren al hulpverleners aanwezig om de moeder van de baby te helpen. Wat de moeder mankeerde is onduidelijk. Toen zij naar het ziekenhuis werd vervoerd raakte de baby in huis onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. ABN AMRO heeft een opvolger benoemd voor topman Gerrit Salm. Het is Kees van Dijkhuizen, nu de financieel directeur van de bank. Een van zijn belangrijkste taken zal zijn om het belang van de staat in ABN AMRO verder af te bouwen. Minister Dijsselbloem noemt Van Dijkhuizen in een eerste reactie een prima bestuurder. De Tweede Kamer is akkoord met het langer bewaren van kentekens die zijn geregistreerd met een camera. Die moeten nu nog binnen 24 uur worden gewist, maar in het wetsvoorstel wordt dat verlengd tot vier weken. Criminelen opsporen moet daardoor makkelijker worden. Organisaties die zich inzetten voor privacybescherming vinden dat de wet te ver gaat. Het weer aan de kust buien. Vannacht gaat het vooral in het noordoosten licht vriezen met kans op gladheid en mist. Morgen vanuit het zuidwesten meer neerslag. In Limburg kan er wat natte sneeuw vallen. Met 3 tot 5 graden is het koud. Dit was het... my conscience seems to be. Uh, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. blind to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through but my never free.